7-1 won van Dynamo Zagreb, gaan de Fransen op doelsaldo door in de Champions League. Tot tweemaal toe werd een treffer van Ajax afgekeurd. Ajax eindigt nu als derde in de pool en overwintend in de Europa League. FC Basel heeft voor een stunt gezorgd door Manchester United uit te schakelen. De Zwitters wonnen thuis met 2-1 van de Engelse topclub, waardoor Basel tweede werd in de pool, Manchester United derde. De Engelsen waren vorig jaar nog finalist in de Champions League. En dan het weer. Alleen in het noorden nog kans op een bui.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 Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw.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 De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet wil met nieuwe meetinstrumenten voortaan om aswolken heen vliegen. Vanaf volgend jaar moeten de vliegtuigen van de prijsvechter zijn uitgerust met een systeem dat aswolken op een afstand van 100 kilometer kan herkennen. Het systeem is getest bij de Etna, een actieve vulkaan in Italië. Door de nieuwe meetapparatuur kunnen volgens Easy het grote delen van het luchtruim open blijven als er een vulkanische uitbarsting is. Vorig jaar leidde een vulkaanuitbarsting op IJsland tot grote problemen voor de luchtvaartsector. Grote delen van het luchtruim werden toen gesloten en daardoor liepen Europese luchtvaartmaatschappijen naar schatting 1,3 miljard euro aan inkomsten mis. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat hij zeer geëmotioneerd was tijdens de herdenking van de aanval op Pearl Harbor. Gisteren was het 70 jaar geleden dat Japan zonder oorlogsverklaring de Amerikaanse Pacific Vloot in zijn thuishaven op Hawaii aanviel. Minister Gemba zei dat hij blij is dat de betrekkingen tussen Japan en de Verenigde Staten nu optimaal zijn. Normaal gesproken wordt Pearl Harbor in Japan nauwelijks herdacht. De Japanners hebben nadrukkelijk afstand genomen van het militaristische verleden. De aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 kostte bijna 2.500 Amerikaanse militairen het leven. Ajax is er niet in geslaagd de tweede ronde van de Champions League te bereiken. De Amsterdammers verloren vanavond met 3-0 van Real Madrid doordat